Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Kinderen een groot risico om mazelen te krijgen. Ze zijn vatbaar voor het virus omdat ze niet zijn ingeënt... en er zijn geen vaccins voorhanden. Ook zijn er niet genoeg medicijnen, zegt een groep verontruste artsen. Daarnaast zijn veel ziekenhuizen in het land sterk verouderd... waardoor besmettingen niet altijd goed kunnen worden aangepakt. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat vooral in conflictgebieden... het risico op verspreiding van de ziekte groot is doordat de medische infrastructuur daar vaak niet meer functioneert. De WHO probeert meer dan 7 miljoen vaccins tegen mazelen naar Venezuela te... De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Tom Price is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege het gebruik van gecharterde vliegtuigen op kosten van zijn ministerie, terwijl goedkopere lijnvluchten beschikbaar waren. Het zou de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar hebben gekost. Ambtenaren moeten goedkope lijnvluchten nemen, tenzij het echt niet anders kan. President Trump was niet blij met de actie van Price en liet dat binnenskamers en publiekelijk blijken. Price is het eerste Amerikaanse kabinetslid dat opstapt. De politie heeft invallen gedaan in clubhuizen van motorclub Satudara in Beverwijk en Apeldoorn. Alle aanwezigen worden gecontroleerd op het bezit van wapens en drugs. In het clubhuis in Beverwijk zijn 150 leden aanwezig, in Apeldoorn ongeveer 50. Het Openbaar Ministerie verwacht dat het onderzoek nog de hele nacht duurt. De motorclub wordt in verband gebracht met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Afgelopen dag heeft het OM de rechtbank in Den Haag gevraagd om Satudara te verbieden. Het weer. Vannacht en komende ochtend opnieuw regen. Overdag blijft het in het oosten wisselvallig en grauw.